Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanuit Den Haag reageren veel politici op het onmiddellijke vertrek van NSC-oprichter Pieter Omtzigt. Premier Schoof noemt het een moedig maar spijtig besluit. Volgens Schoof verliest Den Haag een bevlogen en gepassioneerd Kamerlid en een echte volksvertegenwoordiger. PVV-leider Wilders zegt veel respect te hebben voor alles wat Omtzigt gedaan heeft voor Nederland. En BBB-leider Van der Plas zegt dat het goed is dat hij kiest voor zijn gezin en gezondheid. Ze bedankt hem vooral wat hij betekend heeft voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Pieter Omtzigt was twee keer uit de roulatie door door een burn-out. Sinds een paar maanden was hij weer terug. Maar echt herstellen lukt niet, zegt Omtzigt... door de hectiek van de huidige Haagse politiek. In het filmpje op X, waarin hij zijn vertrek vanavond bekend maakte... zegt Omtzigt dat hij het voorzitterschap van de NSC-fractie... vol vertrouwen aan Nicolien van Vroonhoven overdraagt. Zij zegt dat Omtzigts vertrek haar heel, heel zwaar valt. De NAVO-top in juni in Den Haag wordt waarschijnlijk twee keer zo duur als gedacht. In de voorjaarsnota wordt een bedrag genoemd van 183,4 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 95 miljoen. Vooral veiligheidsmaatregelen zijn erg duur. De dreiging in de wereld is toegenomen en er komen meer mensen die beveiliging nodig hebben. Ook inflatie en gestegen personeelskosten spelen een rol. Voor zover bekend is advocaat Vito Shukrula nooit alleen bij Ridouan Taghi op bezoek geweest in de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zegt de deken van de Amsterdamse advocatenorde. Shukrula werd vorige week gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van zijn cliënt. Hij zou boodschappen van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld. Volgens de deken is het beleid om verdachten in de EBI altijd met z'n tweeën te bezoeken en hij gaat ervan uit dat dit ook nu is gebeurd.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

my own, healing on my own, chilling on my own, trying on my own, crying on my own, loving call it soledad you put a spell on my mind. No, I worship your lies, come and do what you like. Thank you. I'm feeling Thank you.